Door Almegens met het NOS-journaal. Het officiële dodental na de aardbeving en tsunami bij het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen tot 420. Vicepresident Kalla vreest dat het er uiteindelijk duizenden zullen worden. Veel dichtbevolkte kustgebieden zijn nog niet bereikt door de hulpverleners. Het Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 opengesteld voor de hulpverlening. Elon Musk en zijn autobedrijf Tesla hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond. Musk treedt tijdelijk terug als voorzitter van de Raad van Bestuur... voor een periode van drie jaar. Er wordt een boete betaald van 40 miljoen dollar. Musk houdt wel de dagelijkse leiding. De toezichthouder had Musk aangeklaagd vanwege een tweet... die leidde tot onrust op de beurs. De studenten die vrijdag werden aangehouden bij de ontruiming van het PC Hoofdhuis in Amsterdam zijn weer vrij. De groep bezette het gebouw uit protest tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs en het diversiteitsbeleid van de UvA, dat volgens hen tekortschiet. 28 van de arrestanten moeten in november voorkomen. In Barcelona zijn bij ongeregeldheden tussen de politie en Catalaanse separatisten 14 mensen gewond geraakt. Zes mensen zijn gearresteerd. Het liep uit de hand toen de demonstranten terechtkwamen bij een andere betoging. Die werd gehouden door agenten die demonstreerden voor verhoging van hun salaris. De gevolgen van de subtropische storm Zorbas... die gistermiddag aan land kwam in Griekenland... lijken minder ernstig dan verwacht. Wel hebben op het zuidelijke schiereiland Peloponnesos huizen... de landbouw en infrastructuur schade opgelopen. Zorbas trekt nu langzaam richting Turkije. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn Glory wereldtitel in het zwaargewicht... met succes verdedigd. In vijf rondes was hij te sterk voor de Braziliaanse uitdager Guto Inocente...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 His word is bond, with a brunette or blonde. Baby, it's so elementary. For the men debonair, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction, just check the nation, quit pro quo.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 There's a destiny rain. I'll stick by you forever, he didn't do it in vain.